Het is de 61-jarige professor Elizabeth Warren... die vaak kritiek heeft geuit op de financiële wereld en Wall Street. Haar organisatie moet gaan controleren hoe banken met hun klanten omgaan... en of ze zich aan de regels houden. De banken zijn door de financiële crisis in 2008 onder vuur komen te liggen. Ze hadden massaal kredieten verstrekt aan mensen die die niet konden terugbetalen. Volgens Obama mogen mensen nooit meer worden misleid door ingewikkelde teksten in kleine lettertjes over financiële producten. Bij de republikeinse oppositie is de benoeming van Elizabeth Warren slecht gevallen. In Chili verloopt de reddingsoperatie van 33 mijnwerkers sneller dan gedacht. Er is een schacht van 30 centimeter doorsnee geboord die uitkomt in een werkruimte op 630 meter diepte. De mijnwerkers zitten nog dieper, maar kunnen wel in die werkruimte komen. De schacht wordt nu breder gemaakt, zodat de kompels er doorheen naar boven kunnen worden gehaald. Dat betekent dat ze niet met kerst, maar al begin november thuis zullen zijn. Uit de registratie van internetdomeinen in Rusland valt op te maken dat premier Poetin opnieuw president wil worden. De Russische overheid heeft zes webadressen geregistreerd met daarin de naam Poetin en 2012, het jaar van de verkiezingen. Poetin was president van 2000 tot 2008 en mocht zich na twee termijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. Hij wees Dmitri Medvedev aan als opvolger en werd zelf premier. Sindsdien wordt volop gespeculeerd over Poetins ambities. De zittingstermijn van de Russische president is intussen verlengd van vier naar zes jaar. Daardoor zou de nu 57-jarige Poetin 12 jaar president kunnen blijven. Het weer, vannacht alleen nog buien langs de kust.